BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht Radio Barbier Regio Nieuws. Dit is het regio nieuws van zaterdag 6 september op Radio Barbier. Een dronken klant van een café in de wijk De Valk in Sint-Niklaas werd gisteren rond middernacht bestuurlijk aangehouden door de politie. De persoon was onder invloed van alcohol en zorgde voor overlast opgeroepen agenten besloten tot een aanhouding over te gaan. De dronken persoon werd meegenomen naar het politiekantoor om daar te ontnuchteren in een cel. Eens nuchter mocht de betrokkenen weer beschikken. In Temse is de oppositie kritisch over de avondklok die deze zomer werd ingevoerd op speelplein Specht om overlast voor de buurt tegen te gaan. Oppositieraadslid Tuur Brijs vindt de maatregel te streng en benadrukt dat ook andere jeugdverenigingen hierdoor getroffen worden. Burgemeester Hugo Maas verdedigt de beslissing en zegt dat de klachten sindsdien verdwenen zijn. Dieven zijn afgelopen week binnengedrongen in een duplex-appartement op de Gentseweg in Beveren. Opvallend is dat er geen braaksporen werden aangetroffen. De politie vermoedt dat de inbrekers met een eenvoudig bankkaartje het slot hebben kunnen manipuleren. De buit is aanzienlijk. De daders gingen aan de haal met geld, een laptop, sigaretten en wat werkmateriaal. De politie is ter plaatse gekomen voor de nodige vaststellingen en heeft een onderzoek ingesteld. De Britse groep De Levelus hebben hun optreden op Villa Pace in Sint-Niklaas, dat voor vanavond gepland was, geannuleerd. Door gezondheidsredenen is het voor de band onmogelijk om op te treden, laat de Engelse manager weten in een verklaring. De organisatie van de Vredesfeesten heeft inmiddels een waardige vervanger gevonden. Toerist C neemt het optreden over. De Antwerpse rapper treedt vanavond op om half tien op het Hendrik Heijmanplein in Sint-Niklaas. De toegang tot het evenement blijft gratis. Tot zover dit regio- nieuws van zaterdag 6 september. Het nieuws is altijd meer dan dichtbij. Hier bij Radio Barbier. Radio Barbier Regio Nieuws. Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. We focussen niet alleen op beter zien, maar ook op gezien worden. Kom langs en ontdek de magie van scherp zien en er fantastisch uitzien. Maak nu je afspraak op optiekfoubert.be. Onze Lieve Vrouwplein, Kruijbeke. Zondag en maandag gesloten. Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. En in de ga meubelen, en in de ga jouw dan interieurmeubelen maatwerk Maasboons maken wij van uw huis een thuis. Wij maken uw kasten op maat. Kom langs en ontdek ook ons ruim assortiment bedden, zetels, tafels en stoelen. Ook voor beddengoed, decoratie of geschenken bent u bij ons aan het juiste adres. Voor elke ruimte vinden wij een gepaste oplossing. Tot snel bij interieurmeubelen maatwerk maas-boons.be. Alles op! Wij Belgen zijn toch curieus, hè? Altijd maar vergelijken. Hebben de buren een chickere auto? Is die collega verder op reis geweest? Is mijn man zijn... Eh, en maar vergelijken. Maar uw autoverzekering, hebt je die al eens vergeleken? Ah, ja, maar ja. Verzekeringen de nerd. De verzekeraar met een hart. Vergelijk uw man zijn, eh, vergelijk bijna alle verzekeraars en bespaar gemiddeld 144 euro per jaar op uw autoverzekering alleen al. Vergelijk gewoon al uw verzekeringen. Verzekeringen de Nert. De verzekeraar met een hart. Nooit gezost. Radio Barbie. Radio Barbie. Een bijzondere goede zaterdagmiddag. Ja, de stem is niet wat het eh, moet zijn, maar de eerste verkoudheid heeft zijn sporen al een beetje achtergelaten. Maar het komt wel in orde. Wij zijn er tot vier uur met eerst eh, BKZ geïnformeerd. En daarna tussen twee en vier uur Kruijbeek leeft met heel wat gasten. Dus zeker en vast blijven luisteren. En voor de rest heel wat informatie over Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht. En dit tot twee uur. We bedanken ook Thibaut en... Eh, met zijn gezelschapsdame Senna voor de afgelopen twee uur. Dank u wel, Thibaut en Senna. En voor de rest is er ook natuurlijk ja, heel wat muziek, want een eh, radio zonder muziek is als een café zonder bieren. En de eerste plaat komt van Shara. Hallo, 8 over 12. Goedemiddag, radio. If I could find a way back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know. I my heart. Walk out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, there, there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. I gaat inderdaad even zeggen of dat de boerenmarkt vandaag eh, tien jaar bestaat. En eh, daarmee tot eh, drie uur open is. Dus allen daarheen op het Koning Astridplein in Basel. het nummer van eh, de heer Terry Swings. Swims, nog nooit van gehoord, maar het blijft toch wel een aanstekelijk nummer, deze Bad Dreams. Vorige week nog op uh, de gast bij Basel Park, maar dat is natuurlijk de, niet de echte ABBA, maar eh, ABBA for You. Het was een schitterende avond vorige week, zaterdag. Daarom nog een keertje ABBA met een van hun grootste hits, deze Dancing Queen. Goedemiddag mensen van Radio Barbier. Een van hun grootste en beste hits, eh, deze Dancing Queen. Ja, zit informeert en dat tot twee uur. We hebben nog wat eh, parkconcerten op 7 september. Dat is morgen de drumband Scheldeoord, het Liefkeshoek in Calo. En dat begint allemaal om half drie. Fanfare Leopold Albertisten uit Kildrecht, die geven ook een eh, concert. Morgen dus om half drie ook in, eh, of in Kildrecht, in de Prosperpolder Sint-Engelbertusstraat in Kildrecht.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 my gladness and vanished my pride. Cause love didn't stay on our side. Lapped in luxury, I cried for. cd, deze Phantom of the Night van Kayak, Nederlandse groep trouwens. En deze Rootless Queen. Het is uh, vijf voor half één. We hebben nog wat info van BKZ. In Zwijndrecht is er ook uh, kermis van 4 oktober tot en met 6 oktober. De jaarmarkt heeft daar plaats op maandag 6 oktober. Ruppelmonde, jawel, ook Ruppelmonde heeft een eh, kermis van 11 oktober tot en met 13 oktober. De jaarmarkt heeft daar plaats op zaterdag 11 oktober. En dus de Beveren van 18 oktober kermis tot en met 26 oktober. Dan zeker nog te vermelden vandaag is het 10 eh, jaar boerenmarkt in Basel. Land- en tuinbouwers bieden hun verse producten aan en op 6 september vieren we het 10-jarig bestaan van de boerenmarkt met extra kramen en kinderanimatie en ook radiobarbier is daar. En dat allemaal van half negen, speciaal vandaag tot 15 uur op het Koningin Astridplein in het mooie Basel. 했잖아 very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know teaches me the goodbye hardest yet. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven. And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And goodbye makes the journey harder still. van uh, Youssef Islam, oftewel we kennen hem beter als uh, Cat Stevens. We hebben nog wat info over eh, BKZ Streekproeverij Burgt. Lokale handelaars stellen met trots hun producten aan hiervoor. Voetarcheoloog Jeroen van Varenberg, die hier trouwens ook al gast is geweest, neemt u mee op een smaakvolle tijdreis dus. En dat is allemaal in Burgt. Dat gaat door op zaterdag 13 september van 14 uur tot 19 uur op het Sint Martinusplein in Burgt.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 Een schitterend nummer van Jim Croce of Jim Croce met I Got Name. De man die trouwens in een vliegtuigongeluk uh, gestorven is, deze Jim Croce. Nog een beetje info over uh, eh, BKZ Oogstfeest. Na een bezoekje aan het kasteel van Hofter Saxen beland je met paard en koets, jawel, in de Hoogstamboomgaard. Je kan verschillende appel- en perenrassen proeven, want er is ook iemand van de Nationale Boomgaardenstichting. Je kan allerlei vragen stellen dat heeft allemaal plaats zondag 28 september van 2 uur tot 6 eh, uur. En dat allemaal in Hoftersachse in Haasdong. Dus oogstfeest van 2 uur tot 6 uur, zondag 28 september. Allen daarheen zou ik zeggen. Ook de pommelogen zijn aanwezig. Ja, ja, pommelogen, niet pommelinnen. before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon. It's like a sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a gun. Yeah. die betere platen van de Waterboys en The Hole of the Moon. 13 voor 1 uur hier bij BKZ informeert. En we hebben nog een beetje informatie over een aftap 2070. Als u niet weet wat doen op eh, vrijdag 19 september After Work. En dat is ergens in Burg op een grasveld met DJ Robbie. Blazen je weekend gang. Dus dat allemaal op vrijdag 19 september in Burgt. Er is ook nog een festivaldag met kindernamiddag kinderdisco, dansshow natuurlijk en zo verder. Dat heeft allemaal plaats eh, op zaterdag 20 september in het, eh, of achter het grasveld, achter het sportpark De Herbaan 76 in Burg. Dus www kan u verder meer info krijgen. Aftap 2070.be. Dus eh, de moeite weer. Een beetje muziek met Tracy Chapman.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 Tussen 2 en 4 eh, uur is er dan Kruijwijk geleefd met heel wat gasten. Daarover straks meer na 1 uur. We duiken nog even terug in de tijd naar de jaren 80 met Paul Simon uit de legendarische CD Graceland. cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is nine years old. He's the child. reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead she said, losing love is like a window in your heart.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 Graceland van eh, Paul Simon. We hebben nog een beetje info over uh, eh, BKZ, een gezinsfestival. Voor een leuke gezinsdag met ontmoeting, plezier, inspiratie moet je op zaterdag 20 september in Basel zijn. Wat mag je verwachten allemaal? Informatiemarkt, workshops, kinderactiviteiten, tweedehandsbeurs, tweedehands boekenverkoop, huifkarritten, springkastelen, babymassage, optreden van Robbie G en F. Dot. Eten en drinken hoort er natuurlijk bij. En dat heeft allemaal plaats in het Sint-Joris Instituut in Basel. Dus zaterdag 20 september van 10 uur tot 15 uur in Basel. Ik zou zeggen, allen daarheen. Gezinsfestival, altijd de moeite. Wat een mooie intro, deze van George Michael. Ondertussen is de heer Chiefendry al ook bij ons eh, in het gezelschap, want die presenteert tussen twee 2 en 4 Kruijbeke Leeft. Samen met Martin. Deze ken je nog, deze Careless Whisper. met een van de meest fantastische stemmen, deze Freddie Mercury, samen met uh, Gabriele Montferrat en deze Ode aan Barcelona. Het is vijf over één uur. Goedemiddag voor degenen die luisteren naar Radio Barbier. In de tijd had Steven Draaier een programma Kleinkunst, daarom deze nog. Met gouden halm en wolkentorens, ijskristallen, kometen, maan. alles om mij. En door de witte wolken poort tot diep, onder de golven poort mijn vuur, mijn liefde zich in de aarde. En bij het water speelt een kind, en alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik wacht. op mijn gezicht. Ik hou van de koperen kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief rotsen met mijn stalen verhoogde meren. In de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt. Verberg je ogen in mijn hand voordat mijn glimlach ze verbrandt. Mijn vuur, mijn liefde, mijn oude ogen. Het is beter als je nog wat wacht want even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. En stralen in het hemel. Ik up your leaves, oh leave. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven. In mijn arm van sterren weven, ik het ver. Kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon.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 En deze fantastische plaat toch wel formidabele. Het ogenblik wil bloed zien, jawel. Ben je 18 jaar of ouder, kom dan bloed geven en steun tegelijk een jeugdvereniging van jouw keuze. Iedereen is welkom, vrienden, ouders, buren, uw lief, uw oud-leiding, uw oud-lief, noem maar op. Zolang ze maar bloed geven. Dat kan allemaal op dinsdag 9 september, dat is dus nu dinsdag, van 5 uur tot 8 uur in het ogenblik Gravenplein 1 in Beveren. BKZ informeert tot 2 uur. Dit is Yellow, oftewel Electric Light Orchestra met Jeff Lynne. why you had to hide away for so long. so please do be with als hij naar huis van Frank Boeien was in de tijd ook wel een eh, grote hit in Nederland en België. Goed, we hebben nog wat info. Wereldfeest Umunsi. Proef een stukje van de wereld tijdens het Wereldfeest Umunsi Mukuru. Dat heeft allemaal plaats op de speelplaats van het Sint-Joris Instituut. Morgen dus 7 september van 1 uur tot 6 uur. Kruibekestraat 55a. Meer info op www.gemeentebkz.be schuine streep wereldfeest. Dus morgen een wereldfeest Oemunsi. Altijd ook een meezinger op alle vijven en uh, trouwpartijen. Deze plaat van Neil Diamond. En deze Sweet Caroline. Where it began I can't begin to knowing But then I know it's growing strong was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? One touching warm, reaching out, touching me. ook al de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, deze Neil Diamond. En eh, de schrijver van enorm veel hits, I'm a Believer, Song Song Blue en dan deze Sweet Caroline. Ook een man die veel hits heeft gemaakt is deze Brian Adams. Deze Summer of 69. 69, Brian Adams uit Canada. We nog een beetje info. Van Mini Menapiërs tot Romeinen. Het Paarse verleden komt tot leven. Dat gaat door zondag 14 september tot en met zondag 30 november. Elke woensdag en zondag van 2 tot 5 uur in het erfgoedhuis Hof Terwelle aan Apierstraat 2 in Beveren. En dan nog een lezing door Steven de Poer, die we nog kennen van de DRT, denk ik. En die eh, Oh, de muziek is al terug bezig met muziek van Fleetwood Mac. Lezing Steven de Voer, De Saboteurs, het verval van de democratie in Amerika. Dat heeft plaats donderdag 25 september om 8 uur in de Biep, Binnenplein 1 in Zwijndrecht. Het goed doen. Deze muziek van Fleetwood Mac uit de ja legendarische CD Rumors. We hebben nog een beetje info. Kunstexpo de Meulenberg, BW25. Beeldhouwer Paul de Wachter laat zich bij de keuze van materialen niet beperken. Voor verwondering koos hij werken in steenmetaal of hout. In deze expo toont hij vooral koppeltjes. Dat gaat door of dat is al plaats, of dat heeft al plaats tot zondag 21 september, dagelijks van 10 uur tot 6 uur. En dat heeft allemaal plaats in de seniorenresidentie Meulenberg, zoals in Bever zeggen de Mullenberg, maar nee, Mullenberg is in Kruijbeke, in de Oude Zandstraat 34 in Bever. Dus Kunstexpo Meulenberg BB 25. vrijdag is voor The Cure. zit geïnformeerd. Iedere zaterdag, de eerste zaterdag van de maand. Twee uur lang info over Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. En we zijn bijna aan het einde van de eh, informatie, maar we hebben nog een paar te doen. Kunst Montmartre, dat is eh, morgen dus, 7 september. Hof de Saxe wordt dan omgetoverd tot een gratis openluchtevenement rond kunst in de sfeer van Montmartre in Parijs. Kunstenaars uit verschillende disciplines tonen dan er een werk. Schilderijen, sculpturen, fotografie en zo verder. De Wheel of Tin Wheel zorgt voor live muziek. Dus morgen zondag 7 september van 1 uur tot 6 uur. Of ter in Deveren voor al diegenen die van kunst houden natuurlijk. voor twee hier bij Radio Barbier in eh, BK dit informeert. En we hebben nog twee items te behandelen. Op eh, vrijdag 26 september om 8 uur in het cultureel centrum Ter Veste in uh, Beveren dus. Daar vinden we dan Sophie Anna, Veel en Turf, Berlin Swinging of Swiping Right. Toegelaten vanaf 16 plus. Waarover gaat het? Gebaseerd op haar eigen ervaringen waarin dates met rechtsconservatieve mannen ja, elke keer spaak Vertaalt Sophie Anna een zelfverklaard linksmeisje haar zoektocht naar het podium. Dus degenen die daar eh, interesse voor hebben, dat kan dus vrijdag 26 september om 8 uur in Cultureel Centrum Terveste. En dan nog een beetje muziekinfo, een aperitief concert, een pianoconcert. De Oekraïnse pianovirtuoos Vitali Passarenko wordt wereldwijd geprezen om zijn vederlicht superieur spel, oog voor detail en innemende expressie. En dat gaat door, uh, dat moet ik even kijken, zondag 28 september om 11 uur in het eh, cultureel centrum het Waaigaat Sint Martinisplein in Burgt. we zijn er bijna door. BK heel wat info, heel wat activiteiten. En tussen 2 en 4 uur is er dan Kruijbeek met Jana Maas, met Maria Kool, en Annemieke Foubert. En dan hebben we nog iemand, dus vier gasten. Dus blijven luisteren. En die brengen dan hun eigen muziekkeuze mee. En dan gaan we nog even luisteren naar eh, de mooie toen toch, hè? Kate Bush. Een van haar beste platen, deze Babushka. Goedemiddag. to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by and how she was when she was beautiful. to give him all he needs. Just like his wife before she breathes down his. tikt de tijd naar twee uur. Mm, en we eindigen met eh, Queen. Volledig eindigen doen we met eh, een beetje klassieke muziek. Met de welbekende Second Walls van uh, gespeeld met het orkest, de, het Limburgse Maastricht Orkest met natuurlijk André Rieu. Blijf luisteren, want er valt nog heel wat te beleven hier op Radio Barbier, jouw lokale radio voor DKZ. Want nu is het Kruibeke leeft nog altijd, tot 4 uur. Degenen die naar de Efteling ooit al geweest zijn, zullen dit wijsje zeker herkennen. Dat wordt gebruikt met die bootjes in het water, hè. Wie hebben wij tussen twee en vier uur even spieken? We hebben uh, Sabine Wuiters en Miek die gaan praten over Wildereen Oren. Die komen om kwart over drie. We hebben Maria van uh, Blondie, nee nee, Maria Kool. Die komt praten over eh, de Vlaamse karmis van de Oud Giro in, op 14 september in Basel. En dan ook Jana Maas, die komt spreken over hypotherapie of zoiets met paarden en natuurlijk om vijf over twee Annemieke Foubert van Optiek Foubert. Die komt ook nog wat het een en het ander vertellen. Ondertussen Martien ook al eh, binnengekomen en Chief de Dus zeker en vast blijven luisteren. Aangenaam gezelschap. informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht